Levi van Eck met het NOS-journaal. De Nederlandse en Engelse politie hebben software uit de lucht gehaald... waarmee helpdeskfraude werd gepleegd. Het gaat om iSpoof, waarmee telefoonnummers van banken en instanties konden worden nagebootst. Oplichters kunnen zich dan voordoen als medewerker... en slachtoffers op die manier misleiden om geld over te maken of privégegevens te delen. De politie ontdekte dat iSpoof draaide op servers in Almere. Door een tap op de servers kreeg de politie zich op de gebruikers. In Nederland zijn twee mensen opgepakt, in Engeland 143. Het kabinet wil het grondwaterpeil verhogen om CO2-uitstoot te verminderen. Het peil wordt onder meer verhoogd in veenweidegebieden. Het veen gaat rotten als het droger komt te liggen en stoot daarbij CO2 uit. Melkveehouders in die gebieden zullen er last van krijgen. Natte weilanden zijn nadelig voor trekkers en het vee. De kiescommissie in Brazilië heeft een klacht over de verkiezingsuitslag van vertrekkend president Bolsonaro afgewezen. Volgens Bolsonaro is een deel van de stemmen ongeldig door fouten in de software van stemmachines. De kiescommissie gaat daar niet in mee en legt de partij van Bolsonaro bovendien een boete op van omgerekend 4 miljoen euro. Volgens de kiescommissie probeerde de partij met de klacht het kiessysteem te ondermijnen. Bolsonaro verloor drie weken geleden nipt van zijn rivaal Lula da Silva. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft uitgehaald naar buurland Zuid-Korea. Ze waarschuwt voor meer agressie vanuit Noord-Korea als Seoul met extra sancties komt. Onlangs dreigde Zuid-Korea met meer strafmaatregelen tegen Noord-Korea... omdat het land rakettesten blijft uitvoeren.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 spacecraft's chasing the horse and carriage round the lonely merry-go-round. The public telescope is looking disappointed. Ain't that something on the ground? The buildings gathered round the square are basking in zingt or sigh when night falls on the town.